Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een rechtszaak tegen een jongen van 15 die terecht staat voor de moord op een meisje van 15 uit Arnhem... wordt vanmiddag behandeld in het openbaar. Zaken met minderjarigen, verdachten, zijn zelden openbaar... maar de kinderrechters vinden het belangrijk dat de maatschappij de feiten kent. Die jongen uit Capelle aan de IJssel heeft bekend dat hij in januari het meisje heeft doodgestoken... en haar vader heeft verwond. Hij zou zich voor een klein bedrag hebben laten inhuren... De aanleiding van de steekpartij was een ruzie op Facebook. Het meisje zou iets lelijks hebben geschreven over haar vriendin. Die klaagde bij haar vriend en hij huurde daarop de jongen uit Capelle in. De staking bij de Marikana-mijn in Zuid-Afrika lijkt niet gebroken. De eigenaar van de platinamijn, Lonmin, had alle werknemers gedreigd met ontslag als ze vandaag niet zouden komen opdagen. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat maar ongeveer een kwart van de mijnwerkers het werk heeft hervat. Vorige week donderdag kwamen 34 mijnwerkers bij een protest om het leven toen politieagenten het vuur openden. Een aantal mijnwerkers was met speren en kapmessen op de politie afgekomen. De politie zegt dat uit zelfverdediging werd geschoten, maar ooggetuigen noemen de reactie overtrokken. Het aantal schademeldingen van de aardbeving van vorige week in Groningen is opgelopen tot 420, een record. Mensen melden vooral scheuren in muren en gesprongen ruiten. De Nederlandse aardoliemaatschappij haalt gas uit de grond en de bevingen zijn daarvan een gevolg. Schade die door een beving is, vergoed, eh, eh, schade die door een beving is veroorzaakt wordt door de NAM vergoed. In Amsterdam is een begin gemaakt met de herinrichting van het Rijksmuseum. Als eerste object is een vliegtuig naar binnen gebracht. Een Koolhoven FK-23 Bantam. Dat is een gevechtsvliegtuig dat vanaf 1917 door de Nederlandse vliegtuigbouwer Frits Koolhoven voor de Britten werd gebouwd. Het symboliseert volgens het museum alles wat in de 20e eeuw samenkomt. Design, snelheid en reizen. De komende maanden krijgen nog eens 8000 objecten een plaats in het vernieuwde Rijksmuseum. Het weer, zonnige periode, stapelwolken en een kleine kans bij een is 23 tot 29 graden.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 Under the boardwalk, down by the sea. Yeah. sound to find someone new. So I pray on my knees to heaven above. To be somebody, please, someone to love. So to get to my story, lift me your hands. But don't let me down when I find someone new. When I find someone found a love, but it didn't last. Wonderful days belong to the past. I don't know where I stand or what I'm to do. I try to forget and to find someone new. So I pray on my knees to heaven above.